Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De autoriteiten in Soedan zeggen dat er een staatsgreep is vereideld. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd... maar op de staatstelevisie meldde een generaal dat er 16 militairen zijn opgepakt... onder wie 12 officieren. Verder gaf hij geen details. Het bericht kwam op het moment dat de militaire raad... de laatste details besprak van een overgangsregering... Daarover werd vorige week een overeenkomst bereikt. In Soedan werd in april leider Bashir afgezet door het leger. Sindsdien regeert de militaire raad. Daartegen is fel gedemonstreerd... en bij het neerslaan van die protesten vielen de afgelopen weken meer dan 100 doden. De coalitiepartijen zijn het eens geworden over wettelijke regels... voor draagmoederschap en meer oudergezinnen. Volgens RTL Nieuws bespreekt het kabinet het akkoord de komende dag. De nieuwe regels houden onder meer in dat wensouders en draagmoeders hun afspraken op papier moeten zetten en dat het draagmoederschap geregistreerd moet worden. Niet-biologische ouders krijgen deelgezag, meldt RTL Nieuws. Nederland grijpt alsnog in op Curaçao... omdat het eiland te weinig doet om zijn tekorten weg te werken. Het kabinet wil maatregelen nemen om het verwachte tekort van 100 miljoen gulden dit jaar terug te dringen. Curaçao is het daar niet mee eens en zegt dat de financiën er vooral slecht voor staan vanwege de crisis in Venezuela. En president Trump krijgt volgende week een historische vlag uit handen van een Nederlandse zakenman. Die overhandigt hem in het Witte Huis tijdens het bezoek van premier Rutte. Het is een Amerikaanse vlag die tijdens D-Day op een schip hing... dat onder bevel stond van een Amerikaan van Nederlandse afkomst. De zakenman kocht de vlag drie jaar geleden op een veiling en wilden hem al langer aan de VS schenken. Hij wordt tentoongesteld in een museum in Washington. Het weer, vannacht vooral in het zuidwesten kans op buien, in het noorden mist. Het is 13 tot 16 graden. De komende dag wisselen bewolkt en later op de dag in het binnenland kans op zware buien. Mogelijk met onweer en windstoten. Dit was het NL. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger.